Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote problemen in het zuiden van Duitsland door noodweer. Verschillende rivieren zijn overstroomd en straten staan onder water. Je hoort onze correspondent daar, Grien Baldoek. We zien beelden van ondergelopen straten, ondergelopen kelders. Eh, er wordt één persoon gemist, ook in Schrobenhausen. Het zou gaan om een vrouw die in de kelder van haar woning zat toen de overstroming plaatsvond. En ook her en daar zijn evacuaties op gang. Verpleeghuizen worden geëvacueerd. Er zijn noodlocaties opgezet waar mensen de nacht hebben kunnen doorbrengen afgelopen nacht. De vrijwillige brandweer probeerde gisteren een familie te redden uit een bungalow toen hun rubberboot omsloeg. Twee mensen konden worden gered, één brandweerman is verdronken. De nieuwe premier, Dick Schoof, krijgt de ruimte om zelf met plannen en ideeën te komen. Dat zei de leider van een van de vier kabinetspartijen, Pieter Omzicht, bij het tv-programma WNL op zondag. Er is een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Dat akkoord is op een aantal punten gedetailleerd. Dus op het migratievraagstuk, op justitievraagstuk of over goed bestuur of over landbouw is het gedetailleerd. Maar over andere zaken, eh, onderwijs, zorg, eh, is het echt op hoofdlijnen. En daar is er voor de nieuwe premier dus ruimte om eigen plannen te maken. Zolang daar een meerderheid voor is in de Tweede Kamer. De komende weken wordt er eerst nog gezocht naar ministers en staatssecretarissen. Voor de vijftiende keer is Real Madrid de beste van Europa. De club won gisteravond de Champions League finale van Borussia Dortmund. Het werd 2-0. Het was ook meteen de laatste wedstrijd van Jan Boskamp. De voetbalanalist van onder meer RTL stopt ermee. Hij woont in België en heeft er geen zin meer in. Ik vind het hartstikke leuk. Dat meen ik echt. Maar dat kleren en draaien, ik heb er echt geen trek meer in. En, eh, en, en het tweede punt ook erg vind ik altijd boetes. Dan kilo ik twee door 38, ik had, ik had een print. Wie volgend seizoen Champions League wil kijken moet ook even zeppen... want de rechten gaan van RTL naar Ziggo Sport. Het weer, nu nog wat wolken, maar vanmiddag schijnt op steeds meer plekken de zon. Het wordt zo'n 15 tot 18 graden, maar door de wind voelt het wat kouder. Morgen een grijze dag en dan maximaal 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de AN9 vanuit Alkmaar naar Den Helder...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 En de dochters en de zonen, elke ochtend naast de bed. Ik wacht hier op jou. Ook als je naast de licht je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is er aan. I will go anywhere you lead, as long as you're there beside me.